Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een lijnpoging of een door van het kabinet Rutte is uitgesloten. Op Paleishuis ten Bosch heeft koningin Beatrix de demissionaire premier verzocht... om de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen... en daarmee verkiezingen op 12 september mogelijk te maken. Dat heeft de RVD bekendgemaakt. Vrijdag neemt het kabinet een definitief besluit over de verkiezingsdatum. De nieuwe partij waarmee Hero Brinkman aan de verkiezingen wil meedoen heet de Onafhankelijke Burgerpartij. De OBP kiest voor de burger, een kleinere overheid en belastingvlaging, zei hij. Hero Brinkman zat jaren in de Tweede Kamer voor de PVV. Vorige maand verliet hij de fractie en ging hij alleen verder. Publicist en actievoerder Micha Kat is afgelopen avond op Schiphol door de marechaussee aangehouden. De politie was al enige tijd op zoek naar hem in verband met verschillende aangiftes van bedreigingen. Oud-NRC-journalist Kat is verschillende keren veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan doodsbedreiging van een verslaggever van de Telegraaf en bekladding van de woning van een topambtenaar die hij beschuldigt van seksueel misbruik. Naar verluid kwam Kat net terug uit Laos waar hij woont. Oekraïne wil dat de Nederlandse energiemaatschappij een reclamespotje van de buis haalt. Het gaat om een spotje over het EK voetbal met sportjournalist Henk Spaan. In de reclame schrikt een Nederlandse vrouw als ze op internet schaars geklede Oekraïense dames ziet. Daarna wordt gesuggereerd dat ze haar man kan weerhouden van een reis naar het EK door over te stappen naar de Nederlandse Energiemaatschappij. Dat biedt overstappers een biertap voor thuis aan. Volgens Oekraïense media zijn de autoriteiten boos omdat het spotje mensen zou ontmoedigen om naar het EK te gaan.